Kees met het NOS-journaal. GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters vindt achteraf dat ze in 2005 als diplomaat zakelijker had moeten opereren bij het beoordelen van een subsidieaanvraag. Peters is beschuldigd van belangenverstrengeling. Ze zou destijds haar huidige partner aan 38.000 euro subsidie hebben geholpen. Peters zegt nu in NRC Handelsblad dat ze integer heeft gehandeld. Maar ze vindt de toon van persoonlijke e-mails tussen haar en haar toekomstige partner wel heel informeel. Ook zou ze betrokken zijn bij de ontvoering van de kinderen van haar partner, die inmiddels weer terug zijn bij hun moeder. De partijtop van GroenLinks twijfelt niet aan de integriteit van Peters. De rellen in Londen hebben een eerste leven geëist. Het is een man van 26 die gisteravond werd neergeschoten in de wijk Croydon. Hij had meerdere schotwonden en is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. Het is onduidelijk wie hem heeft neergeschoten. Om een einde te maken aan de rellen worden er vannacht 16.000 agenten ingezet. Dat zijn er 10.000 meer dan afgelopen nacht. Premier Cameron waarschuwt relschoppers dat er harder wordt opgetreden. De politie overweegt rubberen kogels te gaan gebruiken. Vandaag zijn tientallen Londenaren met bezems de straat op gegaan om de rotzooi van de rellen op te ruimen. Het Britse parlement is teruggeroepen van recess en komt overmorgen bijeen om te praten over de onrust. De Nederlandse tennister Elise Tamaela is gisteren bij een toernooi in Duitsland in elkaar geslagen. Ze was als toeschouwer aanwezig om een andere Nederlandse aan te moedigen die tegen een Deense speelde. Op de tribune kreeg Tamaela woorden met de vader van de Deense speelster. Die zou racistische opmerkingen over haar hebben gemaakt. Toen ze daar wat van zei kwam hij op haar af en sloeg haar in elkaar. De broer van Tamaela schrijft op Twitter dat zijn zus met een hersenschudding in het ziekenhuis ligt. De Deense speelster en haar vader zouden zijn gevlucht. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen vooral in het zuiden wat zon.